Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Angela Merkel is op het congres van haar partij voor de vierde keer tot kandidaat bondskanselier gekozen. Ze kreeg, ze kreeg bijna 90% van de stemmen, terwijl ze vier jaar geleden nog bijna 98% haalde. Volgens Merkel moet de CDU zich voorbereiden op een harde verkiezingsstrijd. De hardste sinds de Duitse hereniging in 1990. Het OM heeft in hoge beroep 750 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen de bedreiger van Alexander Pechtold. De man zou een foto op internet hebben gezet van een vuurwapen. Daarboven stond dat de D66-leider in zijn hoofd moest worden geschoten. Pechtold sprak vandaag in de rechtszaal over de invloed die het dreigement op hem heeft gehad. Beleggersvereniging VEB eist dat PostNL in gesprek gaat met Bipost. Het Belgische postbedrijf deed vorige week voor de vierde keer een overnamebod. PostNL heeft nog niet gereageerd en daar is de VEB teleurgesteld over. De aandeelhouders hebben de waarde van hun aandelen de afgelopen maanden zien oplopen door de interesse van Bipost. Als de deal doorgaat krijgen ze nog meer geld voor hun aandelen. Drie Turkse piloten die kort na de mislukte in juli naar Griekenland waren gevlucht, mogen worden uitgeleverd. Dat heeft een Griekse rechtbank bepaald. Gisteren bepaalde een Griekse rechter nog dat drie andere gevluchte militairen niet mogen worden uitgeleverd. Tegen hen was volgens de rechtbank te weinig bewijs. De bierfiets hoeft voorlopig toch niet weg uit de Amsterdamse binnenstad. De rechtbank vindt dat de gemeente met een betere onderbouwing moet komen van het verbod dat op 1 januari zou ingaan. De bierfiets, een geliefde attractie voor vrijgezette feestjes, levert veel overlast op voor binnenstadbewoners. De rechter wil dat de gemeente Amsterdam beter kijkt naar de gevolgen van een verbod voor de exploitanten. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe.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 en tussen Roelof Aar en Zween en Zoeterwoude langzaam rijden. A7 Zaandam-Horen, de nasleep van een ongeluk bij Purmerend... 9 kilometer file vanaf Zaandam... A9 Diemen Alkmaar tussen Bijlmermeer en de afrit AMC een kwartier vertraging. Ruim 20 minuten vertraging tussen Battenverdorp en Knopend Velzen. Op de A12 Arnhem-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn over 9 kilometer. De A20 richting Gouda voor Moordrecht 7. De A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven over 8 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Den Dolder een half uur vertraging na een ongeluk.